Je lief houdt elke keer. Ach vader lief, tuurlijk niet meer. Een moeder zit stil bij het fornuis, aan het raam staat verdrietig haar kind, want nog steeds is vader niet thuis. De stem. Ach, vader, wie toedringt. stoopt het kind van zich af. Dat valt met een smak op de grond. Dan ziet hij vol schrik tot zijn straf. Het hoofdje is bloedend verwond. Vol schaamte brengt hij dan zijn kind terug naar zijn huis en zijn vrouw. Terwijl ze het hoofdje verbindt, zegt vader vol innig berouw. Je vader lief, die drinkt niet meer. Je vroeg het al zo menige keer. Dus moest je lief. 暮雪里。